Straks meer. Maar nu eerst het nieuws van 7 uur. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt om minder medewerkers toegang te geven tot vertrouwelijke documenten. Aanleiding is de zaak van een oud-ambtenaar van het ministerie. Die speelde honderden vertrouwelijke stukken door aan Russische spionnen... De ambtenaar werd vorig jaar aangehouden op verdenking van spionage en omkoping. Hij zou voor het doorspelen van de stukken grote sommen geld hebben gekregen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs roept het CITO op om snel duidelijk te maken of volgende week de CITO-toets op de basisscholen kan doorgaan. Vandaag werd duidelijk dat opgaven van de toets zijn uitgelekt. Iemand heeft de opgave aangeboden op Marktplaats. Dekker wil uiterlijk morgen van het CITO weten of de toets nog wel betrouwbaar is... en hoeveel vragen er precies zijn uitgelekt. Volgens het CITO kan de toets volgende week gewoon doorgaan. De Nederlandse bevolking geeft koningin Beatrix en prinses Maxima allebei een 8. Willem-Alexander wordt als toekomstige koning gewaardeerd met het rapportcijfer 7. Dat is de uitkomst van een enquête van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. Van de Nederlanders is 88% tevreden over de manier waarop Beatrix de afgelopen 33 jaar heeft geregeerd. Betrokken is de eigenschap die de koningin het meest wordt toegedicht. Bij voetbalclub Buitenboys in Almere is een van de reclameborden die waren aangebracht na het fatale incident met grensrechter Nieuwenhuizen korte tijd weggeweest. Op het bord staat de tekst zonder respect geen voetbal. Volgens de voorzitter van Buitenboys was het bord vanmiddag opeens verdwenen. De club denkt dat iemand een grap wilde uithalen... maar is geschrokken van de commotie op sociale media. Het weer, veel bewolking, een periode met regen. Vanavond trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend veel regen, in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Dit was het NOS. Dit is John van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen bij knooppunt Diemen 8 kilometer. Er zit een gat in de weg, de rechterrijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Geuzenveld en de Koentunnel 4 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechterrijstrook. andere kant op tussen Westpoort en Duivendrecht een file van 12 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 4 kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Avelingen ook daar 4 kilometer file. Tot zover de verkeer.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 She like samba and the mambo. She like to break breakdance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. All day I wanna dance the lights. I wanna rock, I wanna rock your body. I wanna go, I wanna go Hop in the music and rock your body, ride. you can't say no And I feel I start the show, boy, I really need to know and how you gonna act, how you gonna handle that What you gonna do when she wants you back There's no need to reminisce about the past Obviously, cause that dish did not last I know how a woman will try friend. Come on, baby, you told me that she turned trick when you're. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether